Goedenavond, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Het kabinet onderzoekt of het mogelijk is om de leeftijdsgrens voor sigaretten op te krikken naar 21 jaar in plaats van 18. Ze willen er alles aan doen om te voorkomen dat jongeren gaan roken. En op straat wordt er wisselend gereageerd. 21, dat is een betere leeftijd denk ik. Als je wil roken dan lukt dat toch wel, dan kom je daar toch wel aan. Dan is dit niet de maatregel? Denk het niet, nee. Ik denk vooral duurder maken, dat dat zou helpen. Ja, dat gaat ook gebeuren. Over twee jaar kost een pakje peuken je een tientje. En het kabinet heeft nog meer in petto. Er komt een verbod op vapes met een smaakje. En ook snoes mag je straks niet meer kopen. En zijn we net een beetje van corona af, is er weer een nieuwe epidemie. Namelijk die van het RS-virus, dat zegt het RIVM. Kinderafdelingen in ziekenhuizen in Den Haag en Rotterdam liggen inmiddels zo vol dat kinderen moeten worden overgeplaatst. Het virus uitzicht bij kinderen door klachten aan de luchtwegen. Ongeveer 1 op de 100 zieke baby's belandt in het ziekenhuis. En Nederland wil nog niet dat Bulgaren vrij door Europa kunnen reizen. 22 EU-landen en 4 niet-EU-landen horen nu bij het zogenoemde Schengengebied. Mensen en goederen kunnen dan zonder gedoe over de grens. En Nederland wil Bulgarije niet toelaten tot die club... omdat bij dat land veel corruptie is bij de douane. Roemenië en Kroatië komen er wel bij. En sinds het WK voetbal is het een bekende naam. Andries Noppert, dat is de keeper van Oranje. Maar op een ander WK staat ook een Noppert, namelijk Danny Noppert. Die deze maand in actie komt op het WK darts. En net als Andries komt hij uit Jouren in Friesland. Maar dan de vraag, zijn ze ook familie? Ja, we kennen elkaar niet echt, dus eh, ja we krijgen wel, denk ik, bij de veel vragen van... zijn jullie familie van elkaar? Maar dat zijn we dus niet, dus bij deze. <laughs> Toch besloot een verslaggever van Omroep Friesland in de archieven te duiken. En hij vond een soort van oernoppert. Ja, ze zijn familie. Dat ben achter, achter, achter, achter, achter, achter, achterneven van mijn koor. Ja, de oorsprong van beide nopperts ligt in de kop van Overijssel. De families verhuisden in de 18e eeuw naar Friesland. Het weer nog. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. In Limburg kan er wat natte sneeuw vallen. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. Morgen ook bewolkt en alleen in het noorden een beetje zon. En dan zo'n 3 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland staat bij elkaar nog zo'n 20 kilometer file. De meeste vertraging heeft het verkeer op de A9 Diemen richting Alkmaar. Er staat een auto met pech tussen Amstelveen en, een en Badhoevedorp 8 kilometer.